Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtbank in Maastricht heeft in de Valkenburgse zedenzaak... twaalf mannen veroordeeld voor het hebben van seks met een 16-jarig meisje. De rechter acht bewezen dat alle verdachten seks met haar hebben gehad. Tien mannen krijgen een dagcel opgelegd en taakstraffen tot 240 uur. Twee klanten krijgen vijf en zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Het meisje werkte onder de schuilnaam Kimberly. Ze werd vorig jaar, samen met haar pooier en een klant... betrapt in een Valkenburgs hotel. Het OM had tot een jaar celstraf geëist tegen de verdachten. De rechtbank verwierp hun verweer dat ze niet wisten dat het meisje minderjarig was. In het Mont Blanc-massief in Zwitserland is een Nederlander omgekomen na een val. De 32-jarige man was met twee andere klimmers op expeditie vlak bij de Italiaanse grens toen hij viel. Hulpverleners vonden zijn lichaam 300 meter lager in een gletsjerspleet. De omgekomen Nederlander was een ervaren klimmer. Hij woonde sinds enkele jaren in het Zwitserse Bern en werd als tweede Nederlander toegelaten tot de Zwitserse opleiding voor berggidsen. De Koninklijke Klim- en Bergsportvereniging spreekt van een groot verlies. Het Openbaar Ministerie vindt dat de twee agenten die terecht staan wegens het doodschieten van een 29-jarige Rotterdammer ontslagen moeten worden van rechtsvervolging. Volgens het OM heeft de onderzoek van de Rijksrecherche uitgewezen dat het geweld tegen de man gerechtvaardigd was. De agenten handelden uit noodweer en hun optreden was proportioneel, vindt het OM. Tientallen beroepsvissers in Friesland hebben aangifte gedaan van visdiefstal. Hun fuiken zijn leeggehaald en bij sommige vissers loopt de schade in de duizenden euro's. De dieven slaan in de hele provincie toe. Vooral paling en snoekbaars zijn gewild, want die soorten leveren het meeste geld op. Voor een volle fuik krijgt een visser 5 tot 600 euro. Bij één visser hebben de dieven al zes keer toegeslagen. Omdat er zoveel vis is gestolen, denkt de politie dat de vis wordt doorverkocht aan restaurants en aan viskamen. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook stapelwolken. Het meest bewolkt is het in het oosten en het noordoosten van het land. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 We beginnen met John Lennon en daarna Aretha Franklin en de rest van het uur. Dat hoor je vanzelf. Nog veel plezier. tune from the heart of Dixie and just hang my cradle, man and I, right on that Mason Dixie line and swing it from Virginia to Tennessee with all the heart that's in you. We no more, my lady. Sing the song. says, I'm gonna deliver. The minute that you sing that Swan River, rockabye, you're Het was ze pas 21 jaar van eh, het album The Electrifying Aretha Franklin... was dit uh, Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. En we begonnen met anderhalf uur, eh, anderhalf uur, anderhalve minuut <laughs> energie van John Lennon. Rip It Up and Ready Teddy. We gaan naar de LP Breakfast in America uit 1979 van Supertramp. Hier is Take the Long Way Home.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 Your face rubbed in the dirt, I'm true for everyone. But believe me, if it happens again, I'm leaving stays the same. I'm gone When compromises the decided. was eh, UB40 met If It Happens Again uit 84 van de LP Jeffrey Morgan. En nu komen ze aan die titel. Die hebben ze van de, van de muur afgepikt. Dat was Graffiti. En daar stond bij Jeffrey Morgan, stippeltje, stippeltje, stippeltje... Loves White Girls, UB40. Hier zijn The Drifters als top 100 hit uit 1974. Your mama says that through the week You can't go out with me But when the weekend comes around She knows where we will doing Gisteren in de back row en dat waren de Drifters, de top 100 hit uit 1974. We gaan naar een album van Roger Daltrey met de bekende naam Daltrey. En daar kwam een single vandaan, Giving It All Away. En die werd geschreven door de toen nog onbekende Leo Sayer samen met David Courtney. De productie was van Adam Faith.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 Gecomponeerd onder andere door Leo Sayer... die het later op zijn tweede album Just a Boy ook heeft eh, opgenomen. Ehm, we gaan naar eh, een andere LP uit Amerika. LP heet eh, There Goes Ryman Simon. 73, dat is van Paul Simon. En wij draaien daarvan Loves Me Like a Rock. Mm that's, a, that's groove. When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name. Say now, who do? Who do you think you're fooling? When i just a boy, I'm a consecrated boy. When i just a boy, Sunday choir. people would call my name. I say now, who do? Who do you think you're fooling? I'm a consummated man. president. Van het album Ryman Simon, dat was Paul Simon and Loves Me Like a Rock uit 1973. Jawel, dan gaan we nu naar een dame van wie gezegd wordt dat ze zo'n beetje de eerste vrouwelijke rock'n'roll zangeres was. In die tijd had ik haar nog niet gehoord, moet ik eerlijk zeggen, maar dit is wel haar bekendste nummer, de Tennessee Wake Walk. Hier is Bonnie Lou. baby chicken, I'm a knock me hen. Never been so happy since I don't know when. I walk with a wiggle and a giggle and a squawk. You and the Tennessee, wake walk, hear a tune on a fiddle on a hardwood floor. Though I'm broke and I'm weary and my back is sore, I walk with a wiggle and a giggle and a squawk. You and the Tennessee, wake walk, put your toes together, your knees apart, bend your back, get ready to start tap your elbows just for luck. Then you wiggle and you waddle like a baby duck. Dance with me, honey, tap your toes and glide. And we'll always be together side by side. We'll walk with a wiggle and a giggle and a swap. You and the up, put your toes together, your knees apart, bend your back, get ready and start. Flap your elbows just for luck, then you wiggle and you waddle like a baby duck. So dance with me, honey, tap your toes and glide, and we'll always be together side by side. We'll walk with a wiggle and a giggle and a squawk, you and the Tennessee, a wig walk. Walk with a wiggle, wiggle with a walk. can you do it in the Tennessee Wiggle walk. in the Tennessee Wiggle walk. in the Tennessee Wiggle walk. in the Tennessee Wiggle walk. Ja, Bonnie Loor, hij was dit, met eh, de Tennessee Tennessee Walk uit 1953. De volgende zangeres is van een geheel andere orde. Vind ik ook, moest eerlijk, eh, moet ik eerlijk zeggen, vind ik ook kwalitatief wel iets beter. Hier is Melanie. Stop. I don't want to hear it anymore. Reason is the only way to change what we're creating. Ja, ja, de kwalitatief toch iets betere eh, eh, Melanie was dit met Stop, I Don't Want To Hear It Anymore. En dan zijn we nu toe aan The Beatles, hun vierde single. En dat was She Loves You. En eh, ze begonnen met opnemen van dat nummer op 1 juli 1963. En de single werd uitgebracht op 23 augustus. En een aardige anekdote was dat de technicus was Norman Smith. Die kennen we ook later als artiest Hurricane Smith... En hij zag de tekst op een papiertje staan. She loves you, yeah, yeah, yeah. En dat drie keer achter elkaar. Hij denkt, wat moet dat worden? Dat wordt waarschijnlijk helemaal niks. Nou, hij moest even op zijn woorden terugkomen natuurlijk. De B-kant, dat was I'll Get You. En de werktitel daarvan was Get You in the End. Hier zijn eh, de The Beatles. many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you, I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. I need you and it's true. I'm never, never, never, never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you, I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. many times before. It's not like me to pretend. was de fameuze organist Keith Beckenham. En hij werd uh, bijgestaan muzikaal door The Dukes. Het was ehm, Women in Love uit 1972. We hadden in het eerste uur eh, Duitse les van eh, Elvis. En nu krijgen we Franse les van Marc Abilton. Een Canadese zanger met een hit uit 1970. Comme j'ai toujours envie d'aimer. Frankrijk heet hij Mark Hamilton of Mark Hamilton. Maar eh, hij had in ieder geval een hit met Comme j'ai toujours envie d'aimer. We gaan weer even naar een top 100 hit uit 1984 deze keer. En het is weer een heerlijk zonnig nummertje. Sunshine in the Music. Hier is Jimmy Cliff. uit de top 100 van 1984. Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Elke uitzending dan eh, hoor je het duo Les Paul en Mary Ford... de uitzending afsluiten met Bye Bye Blues. Maar ze mogen ze nu dan ook wel eens eventjes andere aandacht hebben. Gewoon een van hun mooie nummers die we nu gaan draaien uit 55. Les Paul en Mary Ford en The Hummingbird. Hummingbird, hummingbird should be your name restless to settle, too wild to tame. Restless, too wild to tame. Too restless to settle, too wild to tame. Hummingbird, hummingbird should be your name. Hummingbird, hummingbird, winging along. No tender young blossom can hold you for long. No tender blossom can hold you for long. Hummingbird, hummingbird, winging along. You'd hug me and kiss me like others I've known. You'd promise to love me and call me your own. And then all my dreams would be shattered apart by the hum, hum of your hummingbird heart. hummingbird, hummingbird, feathered so fine. If I clipped your wings, it would not make you mine. No, oh, it would not make you mine. If I clipped your wings, it would not make you mine. Hummingbird, hummingbird, feathered so fine. Hummingbird, hummingbird, fly right on by. Some folks like to gamble, but darling. Some folks like to gamble, but darling, not I. Hummingbird, hummingbird, fly right on by. Yes, I'd rather spend my whole life without you than feather shattered apart by the hum, hum of your hummingbird heart. By the hum, hum of your hummingbird heart. Welverdiende aandacht voor Les Paul en Mary Ford en Hummingbird uit 1955. We gaan weer even iets instrumentaals doen met het... Uh, Love Unlimited Orchestra van Barry White. En het heet Love's Theme.